Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Nabestaanden van de MH17-ramp doen een beroep op premier Rutte. 18 families willen dat hij de radarbeelden van het neerhalen van de vlucht boven tafel krijgt. De nabestaanden noemen die radarbeelden belangrijk voor het onderzoek naar de waarheid. Ze willen ook dat besluiten over de vervolging van de daders sneller gaan. In het debat over de nieuwe Kamervoorzitter gaan veel vragen aan de vier kandidaten over de omgangsvormen in het parlement. Zo moet PVV-kandidaat Bosma uitleggen wat hij zou doen als zijn eigen fractievoorzitter Wilders de Tweede Kamer opnieuw een nepparlement zou noemen. Verder zeggen Kamerleden dat ze het zorgwekkend vinden dat het kabinet soms meer informatie naar journalisten stuurt dan aan de Kamerleden. Ze willen weten wat de nieuwe voorzitter daaraan gaat doen. De kandidaten Elias, Ariep, Bosma en Van Torenburg geven vanmiddag antwoord en daarna volgen de stemmingen. Van alle auto's die vorige maand zijn verkocht had bijna een kwart een stekker. In heel 2015 was zo'n 10% van de verkochte nieuwe auto's elektrisch. Deskundigen verwachten over twee jaar opnieuw een flinke stijging. Dan komen vijf automerken met een betaalbare elektrische auto die tenminste 300 kilometer kan rijden. Artsen zonder grenzen bouwt een nieuw vluchtelingenkamp in de buurt van het Franse Duinkerken. Er komen 500 winterbestendige tenten, douches en toiletten. Nu leven de 2500 vluchtelingen in Duinkerken onder erbarmelijke omstandigheden. En de Franse overheid doet daar niets aan, zegt Artsen zonder grenzen. Denemarken verlengt de paspoortcontroles langs de grens met Zweden tot begin volgende maand. Het Deense parlement praat vandaag verder over een omstreden wetsvoorstel waarmee het de vluchtelingen wil tegengaan. Die zouden geld en sommige sieraden moeten inleveren in ruil voor opvang.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 Verder rijdt het langzaam op eh, de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelewarensveen en Leidsendam 7. A12 naar Den Haag. Bij Utrecht voor het knooppunt Oude Rijn 6. En op eh, de A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 4 kilometer file.